van Kam met het CNRS Journaal. De presidenten van Amerika en Iran zijn allebei erg tevreden met het akkoord over het Iraanse nucleaire programma. Beide landen zeggen dat aan hun eisen is voldaan. Het akkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad in Duitsland werd vanochtend bereikt. President Obama zegt dat de deal betekent dat Iran geen kernwapens kan ontwikkelen. VN-inspecteurs hebben volgens hem onbeperkt toegang tot alle nucleaire installaties in Iran. Teheran mag 300 kilo verrijkt uranium houden, de rest geven ze op. In de Valkenburgse zedenzaak heeft het Openbaar Ministerie vanochtend een jaar celstraf geëist tegen een man die wordt verdacht van seks met een minderjarig meisje. De 25-jarige verdachte ontkent dat hij seks heeft gehad met het 16-jarige meisje. Hij zegt dat hij weer is weggegaan toen hij in plaats van een vrouw een man in een hotelkamer zag. Het OM gelooft dat verhaal niet omdat hij wel 18 keer sms-contact heeft gehad met het meisje. Tegen nog twee andere verdachten werd een celstraf van een jaar geëist. Tegen drie andere eisten het OM straffen van vijf en acht maanden pensioenfondsen en de FNV zijn kritisch over de aanpassing van de rekenrente voor pensioenen. De Nederlandse Bank heeft besloten dat de vaste rente wordt vervangen door een lagere flexibele rente. Daardoor gaat de dekkingsgraad omlaag en worden premies hoger. Dat is slecht voor de koopkracht van zowel werknemers als gepensioneerden, zegt de FNV. Ook de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van 250 pensioenfondsen, is teleurgesteld en maakt zich grote zorgen. Meer dan de helft van de informatie op verpakkingen van ontbijtgranen klopt niet. De fabrikanten beloven allerlei gezondheidsvoordelen, maar die zijn vaak vaag en onduidelijk, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op de verpakkingen staan mededelingen als het brengt de stofwisseling op gang en deze vitamine en mineralen zijn onmisbaar voor ons functioneren. Volgens de NVWA kunnen die claims verkeerd worden begrepen. Het weer, vooral in het noorden nog af en toe zon. Verder is het bewolkt. Vooral in het oosten en zuiden van nog wat regen. In de avond en nacht wat opklaringen.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 Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 vanuit Utrecht richting Breda. Tussen Hagenstein en Noord Noordloos 8 kilometer. En verderop nog eens een keer 5 kilometer bij Werkendam. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar.